Georgia. jaargang 2019, 2020. En kom allemaal meteen naar voren. Terwijl ik gewoon eventjes het een en ander oplepel voor jullie. Is het jullie beurt om wat naar voren te komen. Om de eerste band eh, de eer te gunnen die ze toekomt. Namelijk, en dat is wel zo lekker. Want aan het begin van de avond is het gewoon wat minder druk. Je merkt het. Dus laat even blijken dat jullie allemaal voor elkaar gekomen zijn. En ook voor alle bands. En zoals ik altijd zeg, we hebben hier vanavond alleen maar vijf winnaars staan. Uiteraard Derde voorronde. We hebben al twee bands die eh, in de finale op 16 april gaan spelen. Eh, Charlotte en... Eh, nou, die hou, hou je er goed van, maar uit mijn hoofd, dat wil niet helemaal. Maar aan het eind van de avond weten we welke bands er sowieso in de finale gaan spelen... en welke bands er nog kans maken op een plek in die finale. Maar allereerst, de eerste band. En die heeft mij een mooi stukje in mijn handen geduwd. Dit trio heeft zich een jaar lang opgesloten in de repetitieruimte... om te experimenteren en te zoeken naar iets iets eh, eigens, een sound, een stijl en een verhaal om te vertellen. Het resultaat van deze experimenten is een verknipte fusie van grunge, prog, punk en pop. Iets wat ze zelf hebben bestempeld als pseudo-grunge. Jawel, heb je hem? De songs met passages die toonaal ambigu en ritmisch ronduit verwarrend kunnen zijn, vormen een canvas voor een open en eerlijk verhaal. Mooi verhaal ook dit! Voor de draad mee, zeg ik geef een applaus voor Operation Hurricane! Hallo patronaat, hebben we er een beetje zin in? Damn right. A smile in the face of a bathroom mirror. Late one night when I found myself considering something else. He looked alright, still he seemed somehow unsettled. And now I wonder what's behind the wall. Take a picture, take a picture, and show you what you wanna see. The pictures in my head are never quite the same. Oh find myself in the answer to a different question Never that for more Just to know I know the writing's on the wall You know you've seen them all before But now you wonder if they're really a part of me picture, take a picture, and show you what you wanna see. The pictures in my head are never quite the same. Everything's not the same to me. Everything's not the same to me. the mind's quite made up. One room couldn't fit it all. Across the clock with bones. No sitting on the front line. There's no one at all. People once with new eyes, but they're closed. woorden kunnen niet accuraat beschrijven hoe het voelt om hier weer te staan. Eh, zoals Pipi net al vertelde, hebben we het afgelopen jaar aardig wat doorgemaakt met elkaar. Maar het belangrijkste is eh, dat we onszelf een jaar lang hebben opgesloten in de repetitieruimte om dus een nieuwe sound en een nieuwe visie te vinden. Eh, en we hebben er een beetje opgenomen, maar daar later meer over. Dames en heren, Mag ik, eh, mag ik een klein geintje met jullie aanhalen? Oh. Kunnen jullie, zeg maar, eh, sommige van jullie hebben onze, onze socials wel gezien en weet je wat er komen gaat, maar willen jullie met uh, Max de Kick meeklappen voor me? Conservatoriums, die 30. Speel, speel nou even lief mee. Kom. Ja, zeer nice. Zie daar achterin nog wat mensen. Hierna ben je er weer vanaf. Dit is het, het interactiemomentje. Max, de eer is aan jou. wears a different hue. Windows busted, all the same. Just portrays a different view. still flaming, it wouldn't sense you all the same. Oh. Must still linger here. with sex and fear that makes a stronger. sky of poison. Can slip without conviction. Kind of mess the aura that's been living in. And though I'm not to blame, it wouldn't send you all the same. Oh! Nou. Dank jullie wel. Dankjewel. Zoals uh, eh, Jurian net al zei, eh, komt er binnenkort een beetje aan. Eh, daar staan een heleboel toffe liedjes op. Waaronder het volgende liedje, genaamd Undefined. En waarom heet die eh, undefined? Zou je je misschien afvragen, waarschijnlijk niet, maar ik wel. Eh, dan is het antwoord: het onderwerp van dit liedje is eh, zacht gezegd ongedefinieerd. Ik vind het echt heel erg tof dat ondanks de tijd iedereen er is. Het is ook vroeg. En eh, ja, ik vind het gewoon heel tof dat hier allemaal mensen zijn die wij allemaal heel lief vinden. Thanks. Ja, en dat is nu is alweer het laatste liedje. Ja. Ja, vind ik ook. Maar hij is wel heel leuk. En hij staat ook op de EP. Ja, hij is wel een van mijn favorieten, moet ik zeggen. Dit is Lose Yourself. since My island was fine till it felt incomplete and obsolete. Then we made a lady, and she looked a fucking not like yours. I think I lose myself 'cause I feel like we're that thing. So lose yourself, you're not okay. I'm vanavond. Dat is lekker binnenkomen met Operation Hurricane! Woe, dat kan je ervan als je een jaar opsluit in een oefenruimte. Nooit meer doen, jongens. Oké, maar nee, hoor helemaal te gek. Helemaal top. We gaan eh, zo snel mogelijk ombouwen. En eh, laat je even horen, want we zijn live op de radio. Jawel, kom aan! Nee, nee, nee, nee, nee. Nu denken die mensen die thuis bij die radio zitten met de gipsen benen anders waren ze hier wel geweest natuurlijk, dat er echt maar tien mensen zijn. Mensen, we zijn live op de radio! Nou, dat bedoel ik. Nu begrijpen ze er thuis ook meer van. DJ, zet hem op, man! Ja, en dat vergaf, eh, verschaft ons weer een beetje de tijd om eh, wat eh, interviews te doen. De band die je net hebt gehoord was Operation Hurricane. En daar had ik vooraf natuurlijk een gesprek mee. Mooi uit. de band die straks moet gaan openen, dat is voor het eerst. Zeker. Operation Hurricane. Ja. ja tot ons spreekt, nou ja, is mijn dorpsgenoot ook nog, <laughs> Juriaan. Um, ja, jullie kennen de klappen van de zweep. Dat eh, kun je wel zeggen, ja. Maar is er iets, iets, iets veranderd eh, in de, de tussentijd? Nou, er is een hele hoop veranderd. We hebben ongeveer eh, een jaar gehad om onze sound te ontdekken. En ik denk dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg dat dat redelijk is gelukt. Dus daarvan een, een hele mooie voorproef vanavond. Voorproef? Ja, want voorproef, want er komt dus iets aan. En dat is dus echt te gek, want dat is een EP. Oh, uh, ja, jij, jij, bent er eh, nu, nu uh, alweer een tijdje bij. Ja. ja. want want de vorige keer ben je even als inval... Ja, laatst was een invalbeurt inderdaad. en nu voor het echt die, ben je, ben je goed bevonden door, eh, door die andere twee? Nou, voor mij wel. Eh, ik, ben, ik ben nog niet uitgekikt, dus eh, het gaat goed. <laughs> maar nieuw materiaal, dat, dan heb jij daar ook een stevige bijdrage in ingeleverd. Zeker weten, ja. We hebben alles, alles wat eraan komt, daar hebben we allemaal evenveel bloed, zweet en tranen in zitten. Ja. Jij bent de bedenker van, van het een en ander? Van het een en ander, ja. <laughs> ja, eh, maar goed, eh, eh, heb je er lang over gedaan om dit allemaal... Nou, dat verschilt heel erg per liedje. er staat één liedje tussen, dat heeft me anderhalve maand gekost om het op mijn laptop te schrijven. waardoor het ook een beetje wiskundige en robotische trekjes heeft, wat ik super leuk vind. Robotische ja, een beetje wel. Een beetje eh, zo verknipt dat het bijna zijn eigen identiteit entiteit begint te worden, zeg maar. Maar er zitten ook liedjes tussen die we anderhalve week voordat we de studio in gingen pas het licht zagen, zeg maar. Eh. Dus we kennen jullie ook eh, ja, eh, los van eh, ook dat jullie akoestisch hebben opgetreden bij ons, maar uh, stevige muziek. Is dat er gebleven? Toch, dat is zeker waar, ja. Het is eigenlijk alleen maar meer geraffineerd geworden. Dus we doen nog steeds stevig, maar dan wel met meer identiteit en met meer dynamiek vooral. Dus bij de, laatste keer dat de jury iets erover gezegd had, dat hebben jullie dan ter harte genomen? En, We nemen alle kritiek die we krijgen ter harte alle feedback is welkom. En we proberen daar gewoon iets mee te doen. En eh, nou ja, een van de dingen waar we heel erg hard aan hebben gewerkt is het contrast in, in de liedjes. Dus als het zacht is, is het echt zacht. En als het hard is, is het echt hard. Aha, dus daar eh, zitten de, de, de, de, nuances eigenlijk. Ja, eh, heel veel nuances inderdaad. Ja. En, ja, gewoon ehm, gecontroleerd losgaan. Kun, kun je dan ook zeggen, eigen geluid? ja, dat, eh, zeker. Ook eh, natuurlijk eh, na het, het, het een tijd doorbrengen in de studio. Mm. dat is natuurlijk ook altijd heel bevorderlijk voor in hoeverre je op de hoogte bent van wat je nou eigenlijk aan het spelen bent. Ja. en dan heb ik het echt over alle aspecten. Dan wel vorm, dan wel sound. Ja, partijen. Okay. als laatste natuurlijk, waar zijn jullie op het wereldwijde web te vinden? Eh, ik zou ons vooral op Instagram checken, want dat is waar alle hippe kids tegenwoordig zijn. Eh, op Facebook, facebook.com slash Operation Hurricane. Instagram is at Operation Hurricane. En komen we ook nog laten vertellen, TikTok. Doen jullie daar nog iets aan? Dat is een bandwagon waar je een jaar geleden op had moeten springen. Ah, oké. Dus eh, dat laat jullie voor wat het is. Dank jullie wel. Insgelijks. Ja, tot zover was dat uh, Julian Keurbezoek uh, eh, van eh, Operation Hurricane. Straks gaan we luisteren en kijken, tenminste wij dan, maar de radioluisteraars dus niet, naar meen. Net over, leuk ook even een vraag van hoe spreek je dat dan uit? bij de introductie vanmiddag al was het mannen, maar nou, dat was dus duidelijk niet het geval. Maine bestaat uit Giel en Anne. En eh, zij hebben alles eerder meegedaan aan eh, de Robbe Akda Award. En eh, ze zullen straks ook laten horen wat hun nieuwe geluid is. En dat krijg ik ook nog aangereikt van de organisatie van de Robbe Akda Award. Dit sprankelende, fris en overtuigende duo voorziet de oren van elektronische dansbare beats. En de zwoele synthesizers als sfeervolle zang creëren een mix die al je zintuigen doet prikkelen. Nou, dat zal PV Fischer denk ik straks ook nog gaan herhalen. Eh, tot die tijd is ook weer het eh, geluid van Low Eric Sound System uit de zaal. En daarna is het eh, woord weer aan PP Fischer. bij mezelf dat het netwerken nu wel afgelopen is voorlopig voor de komende 20 minuten. En dat u nu met z'n allen heel snel naar voren moet komen. Want de tweede band van vanavond eh, staat klaar om voor u op te treden. Jazeker! Dit sprankelende, fris en overtuigende duo voorziet uw oren van elektronische dansbare beats. De zwoele synthesizers en sfeervolle zang creëren een mix die al je zintuigen doen prikkelen. Geef eerst maar even een applaus voor mijn... sets. All my scores here won't cheat as long as you are near. Moving around, make this game clear. My tactics rule you with the tilt of this pinball machine. The tilt. find me fully grown.